In Brussel verzamelen de leiders van de 27 EU-landen zich. Ze komen bij elkaar om te beslissen wie president van Europa wordt. De onderhandelingen beginnen om 6 uur met een diner. Waarschijnlijk valt pas laat vanavond of vannacht de beslissing... Belgische premier Van Rompuy lijkt de beste papieren te hebben, maar ook premier Balkenende en zijn Luxemburgse collega Jonker worden genoemd. De staat steekt nog eens 3 miljard euro in ABN AMRO. De nieuwe injectie is bedoeld om ABN AMRO Nederland en Fortis Nederland verder te integreren tot één bankbedrijf. Volgens Bos is dit waarschijnlijk de laatste kapitaalinjectie voor ABN AMRO. De Nederlandse staat kocht de Nederlandse delen van ABN AMRO en Fortis vorig jaar voor bijna 17 miljard euro. Sindsdien is er nog eens bijna 7 miljard euro staatssteun gegeven. Tegen twee verdachten in de grote vastgoedfraudezaak rond Bouwfonds en Philips Pensioenfonds zijn straffen geëist van 2,5 jaar, waarvan één voorwaardelijk. zijn de eerste eisen in deze zaak. De verdachten worden gezien als handlangers van de twee hoofdverdachten. Ze ontwikkelden voor het Bouwfonds drie grote vastgoedprojecten, maar voerden allerlei nepkosten op. In de Afghaanse provincie Uruzgan is een zelfmoordaanslag gepleegd op een markt. Daarbij zijn zeker tien burgers omgekomen en dertien gewond geraakt. Volgens een politiefunctionaris wilde de zelfmoordenaar zijn explosieven eigenlijk tot ontploffing brengen bij een konvooi van Afghaanse veiligheidskrachten.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 halfway. Right. let we say. never guessed it would rock or far from here. Mm-hmm.